Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Hulporganisaties zijn kritisch op de luchtdroppings die Nederland boven Gaza wil uitvoeren. Volgens het Rode Kruis is het duur, inefficiënt en gevaarlijk. Amnesty International noemt de actie vooral symbolisch. Nederland kondigde de voedseldroppings vanavond aan. Die worden vanaf volgende week vrijdag uitgevoerd in samenwerking met Jordanië. Het is de bedoeling om dagelijks 24 ton aan hulp af te gooien boven Gaza. In een café in de Amerikaanse staat Montana heeft een man vier mensen doodgeschoten. De politie is een klopjacht begonnen op de dader. De verdachte is een 45-jarige buurman van het café. Hij zou rond half elf ochtends het vuur hebben geopend. Over gewonden en een motief is nog niets bekend. De provincie Utrecht roept mensen op om de bossen op de Utrechtse Heuvelrug te mijden. Eerder gold het advies al voor kinderen, maar het is aangescherpt... nadat een jongetje van zes vermoedelijk door een wolf was aangevallen. Het advies geldt voor de bossen en de natuurgebieden tussen de A12 en de A28 waar de wolf leeft. Voor het dier is inmiddels een afschotvergunning afgegeven. De Colombiaanse oud-president Uribe krijgt 12 jaar huisarrest voor het beïnvloeden van getuigen en omkoping. Volgens de Colombiaanse rechter is er genoeg bewijs dat hij probeerde om in de gevangenis... drie leden van paramilitaire groepen ertoe te bewegen hun getuigenis te veranderen. Ze had die getuigenissen afgelegd tegen een linkse senator... die onderzoek deed naar de banden tussen Uribe... en een zeer gewelddadige paramilitaire groep in Colombia. Dan het weer nog. Vannacht trekken er buien over het land. Mogelijk met onweer en hagel.